Van 3 uur. Dikter Haak met het NOS is ontslagen bij het ziekenhuis in Duitsland waar hij werkte. Het ziekenhuis in Heilbronn zegt in een verklaring dat het pas gisteren, na de ophef in Nederland, achter de voorgeschiedenis van Janssen Steur kwam. De samenwerking is toen direct verbroken. Janssen Steur werkte er sinds 2011. Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan... heeft hij in Heilbron geen foute diagnoses gesteld. In Nederland loopt de strafzaak tegen Janssen Steur. Er wordt ervan verdacht dat hij als arts bij het medisch spectrum Twente... foute diagnoses heeft gesteld. Mogelijk hebben 13 mensen daardoor onterecht een hersenoperatie ondergaan. Ook zou Janssen Steur autopsieën hebben uitgevoerd... zonder dat hij daarvoor toestemming had van de nabestaanden. De politie heeft tijdens een zoektocht in een sloot in Amsterdam een Kalashnikov en een doorgeladen pistool gevonden. Gistermiddag vond de politie daar ook al een Kalashnikov. En de politie denkt dat de wapens zijn gebruikt bij de schietpartij in de staatsliedenbuurt vorige week zaterdag. Daarbij werden twee mannen doodgeschoten. De drie wapens zijn naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd voor onderzoek. Leegmuseum in Delft is vandaag voor de laatste keer open. Het museum gaat samen met het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg de voormalige vliegbasis Hoesterberg gaan de musea samen een nieuw museum bouwen... dat in het najaar van 2014 opengaat. Het afgelopen jaar trok het Lege Museum 73.000 bezoekers, een record. Een dronken man in een vliegtuig is door zijn medepassagiers flink aangepakt. De man had tijdens een vlucht van IJsland naar New York te veel gedronken. Hij schreeuwde dat het vliegtuig zou neerstorten, dreigde een vrouw naast hem te wurgen... en had gespuugd naar medepassagiers. Die waren het zo zat dat ze de mond van de dronken man met tape dichtplakten... en hem daarna met tape aan zijn stoel vastbonden. Op een luchthaven New York is de man gearresteerd. Dan nog eens bewolkt en af en toe wat regen.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 knakkers eh, in de studio zit. hey, die heb ik nog op LP of een eh, maxi-single. En uh, eh, zo'n krakend exemplaar. Ik heb hem ook nog thuis trouwens, Noppie. Ja. Echt, uh, weet je wel, bij de Chin Chin vandaan. Dan moest je echt met water erop... <laughs> om die maar op die plaat te houden. <laughs> Zoiets. Je hoorde Michael Sembello en Maniac. Welkom bij het tweede uur voor Zandvoort op zaterdag. We gaan op naar Disco on Ice. Voor Zandvoort en de regio. Maar we hebben uiteraard ook nog eh, andere onderwerpen eh, in dit programma. Ja, allereerst eh, alle schaatsers op de ijsbaan. Hartelijk welkom bij deze live uitzending vanuit het Gasthuisplein van Zandvoort op zaterdag. Wij gaan jullie de komende, het komende uur lekker op stoom brengen voor de grote manifestatie om 4 uur Disco on Ice. Nou, ik kan echt bijna zeggen, het enige wat ik zeker weet wat we dit uur gaan doen is veel disco draaien. En we gaan natuurlijk met de organisator toren praten achter Disco on Ice. En het schijnt een klein eh, voorbereiding te zijn geweest. Maar dan gaan we naar de volgende plaat praten met Jules en met Nop... over wat er allemaal komt kijken om een Disco on Ice... zoals ik nu de foto's heb gezien. Ziet het er ongelooflijk professioneel uit. En eh, daar gaan we dus eh, over praten na de volgende discoplaat. Voor de rest geen afspraken. Voor de rest helemaal niks. En alleen maar disco. Disco, disco, disco. Dat tot aan vijf uur bij Zandvoort op zaterdag. ook. Goedemiddag en zo dadelijk om 4 uur gaan we beginnen. DJ Roy en Roy, hun beiden, die eh, gaan beginnen met Disco on Ice editie nummer... Nou, ik, ik, hou het even, ik hou het even op drie, maar er zijn er meerdere <laughs> geweest. Maar ik heb dat praat er even over het Raadhuisplein. Aangeschoven zijn de organisatoren achter Disco on Ice. Eh, Nop, Sjoel, van harte welkom. Hallo. Een beetje in die microfoon, maar dat hoef je ja, Nop, niet uit te leggen. Sjoel wel hoor. Sjoel, Ehm, even over de eh, ijsbaan. Even een stukje terug in de geschiedenis. Uh, in mijn beleving is het, ben je vorig jaar was het voor het eerste keer op het Raadhuisplein. Of was het twee jaar geleden? Nee, dat is de eh, vorig jaar. Dat was vorig jaar. Ja. En hoe kwam je in één keer op het idee? Ik bedoel, ik, volgens mij kwam het opzetten als poepen. Nou, <laughs> nee. We hadden natuurlijk daarvoor al... het was 2009? 2009 op hadden op de oude Hanni Schafplein. En de brand brandweer het onder laten lopen. En toen heb ik, nou ja, zoals ik het altijd doe, gewoon mensen opgebeld. En dan even shockeren van, jongens, eh, ik heb een ideetje, zullen we dat gaan uitvoeren? Nou, dan hebben we hier eh, weer Noppie. Ja. En, eh, die is gelukkig nooit ergens voor te, nou, te vangen. <laughs> Nergens voor te vangen. Ja, dan hebben met de hulp van Marco de Boer, die had voor een gigantisch kapitaal, had hij de hele bomen van het oude noem je dat? Van, eh, van het kerkhof had hij helemaal uitgelicht. En eh, had hele zware eh, lichten had hij op het ijs gezet die uiteindelijk er doorheen gezakt waren van de hitte. Van de hitte. <laughs> ja, wij waren zo'n man of 400 op afgekomen. Ja. En toen, nou dat bloedde een beetje dood natuurlijk. En toen op een gegeven moment ben ik met Nop eventjes gaan brainstormen van... goh, kunnen we dat niet bij het ijsbaantje gaan doen? Ja. Nou, toen hebben we dus eh, mijn, eh, mijn vrachtwagentje waar ik mijn brood in rondbreng, die van uh, Boulangerie die Renault... Nou, uh... Eh, ja, nee, nee, nee. Niet een Renault. En daar hebben, we, daar hebben we dus een eh, hele DJ-boot in opgebouwd en nog wat leuk licht aangebracht. dat is een gigantisch succes. En inmiddels is dat uitgegroeid naar een, eh, wat is het, 32 ton, 18 meter trailer staat Ja, ja, ja. Janop, je liet me net even de foto's zien, maar dat ziet er ongelooflijk professioneel uit op de ijsbaan. Ja, het is, het is weer boven alles uitgestegen. En, nou, laten we dat maar houden. Het begint elk jaar van zullen we dat maar weer gaan doen. En, maar een paar lampjes en een paar boxjes. Juist, juist, eh, ja. Maar ja, alles wat in de auto past gaat mee. En dat is ook dit jaar weer gelukt. Dus, eh. Maar dit is, als ik het foto goed bekijk, heb je echt een heus podium waar de, waar de, eh, de schaatsen werden verhuurd. Dat is een heus, podium gekomen. Ja, het is, de firma Van de Veld heeft een, een gigantische trailer naast de ijsbaan neergezet. Ja. En ik geloof dat die inderdaad 18 meter is. Onze dank daarvoor. onze dank uiteraard. <laughs> heel goed. heel, goed. meneer Dreuzen heeft dat geregeld samen met hun. En nou, fantastisch. En toen, nou kunnen we de spulletjes laten staan. Want het, miezerde een beetje. Dus dat schelde ook wel weer in, uh, in het afdekken en al dat soort dingen. En eh, ja, het ziet er fantastisch uit. En ik, eh, ik heb net staan gestaan en Sjoel ook. En we voelden ons net een beetje Chesto Afrojack-achtig te velen met schreeuwende kindjes. Maar wel op leeftijd natuurlijk. Dus straks, we straks als Roy en Roy die gaan om vier uur de spits ja, die weten, niet wat ze zien. Die schikken zich een hoedje. Die moet op een heus podium staan. Ik denk dat die ook na een half uurtje helemaal uitge, uitgepoept zijn wat dat betreft. Die, ah, We houden ze in de gaten. Hoeveel meter kabel? Dat is ook een vraag die je altijd moet stellen. Eh, eh, eh, Heel veel. Rond de, rond de ijsbaan, dit jaar is er 700 meter sowieso aan stroom. En wat er vandaag bijgekomen is, is een metertje of 300. Zo. Dus een kilometer. Ja. <laughs> Dat is de man van de centen. Ja. Rekenwonder die Jules, <laughs> hey, hoe gaat het programma er vanmiddag uitzien? nou, we beginnen dus inderdaad om vier uur met Roy Haldeman en Roy van Buringen. Die gaan ja. er uiteraard van maken met hun in stijl van, ehm, van muziek natuurlijk. En dat is natuurlijk eventjes wat anders dan wat je voor de volwassenen draait. Ja, dat klopt. En dan om 7 uur komt eh, DJ Ricardo. Die altijd in Anders draait. Ja. En, eh, die is ook, eh, heeft ook geloof ik die discotheek hier gehad. Die gaat een uurtje draaien en daarna sluiten wij met z'n twee af. Dus de, DJ Nop en Flop. Nop en Flop. <laughs> Als ik, eh, als ik er dan even na zit, wat ik nog wel eens in vier heb ja. slok op, dan... Eh, ja. Jij geeft gewoon de cd'tjes aan van, nou, ik zou die doen. Ja, ik <laughs> zoek ze uit, hij zet ze op. <laughs> Dat doe ik ook het liefst. Hoor. Ja, nee, oké. En dan eh, tot hoe laat gaat dat feest dan door? tot 9 uur. Tot 9 uur? Ja, tot 9 uur gaan we knallen. En dan is het... sloes. Sloes. En dan gaan we brainstormen over volgend jaar. Ja. Want dat gaan we zeker doen. Ja, maar Wat, you know, wat, ik, dus, wat, ik, wat je vaak ziet bij evenementen... Kijk, de verhaal is natuurlijk weer gigantisch feest op die ijsbaan. Maar wat moet je dan in godsnaam voor volgend jaar weer gaan verzinnen? Dat is, dat, ja, nou, dat is geen probleem. Nee? nee dat, kan ik dan, kunnen wij dat eh, als Zandvoorters gewoon rustig aan jullie overlaten? Ja hoor. Helaas, helaas kan ik zeggen ja. <laughs> ja, ja. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar we gaan er weer overheen. En het is altijd heel erg moeilijk eh, om dat allemaal te verzinnen. Want dan moet je echt toch wel een... Eh, een bakje of tien bier op hebben. Ja, dat sowieso. Ja. En dan is het beter. En dan, dan, meestal moet je dan vijf minuten wel brainstormen. Dat is toch wel een hele tijd. Ja, ja, ja. Maar met de nieuwe organisatoren van dit jaar, ook van de ijsbaan. Ja, eh, geweldig. De combinatie top en eh, de mensen eromheen. Het, eh, ja, ik, ik kan het niet anders zeggen als dat het toppen toppige ja, is. Rob, Rob, Melvin en Leo. Leo. Top. Geweldig. Jongens, Rest mij jullie een gigantische gezellige avond eh, toe te wensen. Ja, dank u wel. Dank en eh, veel plezier. En uh, eh, wij verheugen nu alweer op volgend jaar. Ja, wat, het dan allemaal weer gaat doen, We eerst even dit jaar en dan volgend jaar dan, dan gaan we misschien een leuke combinatie maken met CFM. Want dat is ook leuk. Nou ja, goed. De non-stop was, was dit jaar door CFM. Mochten, we, mochten, mochten we organiseren. Roy en Roy is CFM ook niet onbekend. Nee. En nou, geweldige samenwerking. Live vanaf de ijsbaan. En ik zou zeggen ja, dan krijgen jullie nu een <laughs> plaatje van mij op speciaal. Oh, begin nou al. Sharon Red in the Name of Love. Oké, nou, daar hebben wij nog aan toe te voegen. Dat was eh, DJ Flop, hè, die hoorde uit <laughs> Oftewel Sjoe Fransen, voor de mensen die het nog niet wisten. Nop en Sjoel, dank jullie wel en heel veel plezier hè, bij de ijsbaan. van eh, Disco en IJs was er duidelijk eh, in de studio van uh, eh, CFM aanwezig. Nop en Jules, en speciaal voor Jules draaiden we deze van Charette en In the Name of Love. En uh, ja, hebben we er ook nog eentje voor Nop, hè? Ja. In de aanbieding. En die draaien we ook voor Nop. Ja, die, die <laughs> draaien we helemaal voor Nop. Daar komt hij aan, de Sugar Hill Gang en de Rappers Delight.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 I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig get yo behind. I said a one, two, three, four. Come on, girls, I get it on the floor. I come alive, yo. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said a one, two, three, four. Tell me one, the mic, what are you waiting for? To the hip. Hop, the hip to the hip to the hip hip the hopper you don't stop rock it to the bang man. Ja, hier de tijd van ophoor die dan de tijd. It's gonna be we rock. We do this way. America, we love you. Because rock and roll with us so much. Yo, de, de Sugar Gang en de Rappers Delights bij CFM Salford. We maken ons op voor Disco en huis. Hebben jullie al een klein beetje zin in? Ja, ik denk het wel, hè. Oké. Wij houden vandaag dat we heel veel eh, disco-muziek vanmiddag voor je hebben. Hier op de Zalvoortse Radio. Voor de mensen die willen weten wat er de komende dagen allemaal te doen is.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 Dancing on Ice op de zaterdagmiddag bij CFM Zalvoort. Jorden, Earth, Wind Fire en Let Us Groove. Zo dadelijk eh, Disco on Ice, de derde editie weer voor zorgt door de heren eh, daar. We hebben het over Jules en op. Nogmaals, dank daarvoor. Hartstikke leuke evenementen. Eh, zo vlak voor het einde van de ijsbaan voor dit jaar dan. ja, welke DJ's gaan er vanmiddag allemaal de Provence Ja, beste schaatsers en eh, ouders en kinderen en opa's en oma's. Eh, om vier uur barst het los. Disco on Ice op het Raadhuisplein. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. ja Wel om vier uur. Knallen met Roy en Roy. Gevolgd door Ricardo. En daarna niets. Het duo. Ja, het, het geweldige duo Nop en Flop. Ik verheug me er nou al op. <laughs> Nop en Flop, hoe komen ze erop? Ik zou zeggen, nog 25 minuten countdown. En dan is het zover. Disco on Ice vanaf het Raadhuisplein. En hier is Johnny Kita Watson. Wanna buy a new car.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 Lord, it's a real motherfucker, yeah. Say it's a real motherfucker, yeah. Oh, get out of here! My goodness. Too cold. Cold-blooded, cold-blooded telling you the truth. Let, me start. I dare you one time drinks, not a man who drinks. So please let me live my life. Look at all these rumors surrounding me every day. I just need some time, some time to get away from from all these rumors. I can't take it no more. My best friend Albertjan, heb Hebben jullie het al gehoord over Albertjan? jan Zou ik het gaan vertellen op de radio? <laughs> wat heb je het vooral voor als ik het niet vertel, Albert-Jan? Een heleboel, maar vertel maar. Vertel maar. Ja, zou ik het gewoon gaan vertellen? Ja, doe maar. Hij gaat namelijk vertellen dat ze dadelijk over een kwartier disco on ijs gaat beginnen. Ja, <laughs> in het eh, centrum. Dus mocht je nog thuis zitten, ga snel naar het centrum van Zandvoort. Bij de ijsbaan, de derde editie van Disco on Ice. Het spektakel, het jaarlijkse spektakel wat je uiteraard niet mag gaan missen. Onder meer DJ Ricardo, DJ Roy en Roy. Hè. Zij gaan uh, zo dadelijk beginnen. En natuurlijk DJ Nop en Flop. Allemaal geven ze vanmiddag acte de presence bij Disco on Ice. Dance across the floor, dance across the ice floor.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 Met DJ Roy en Roy, die gaan beginnen om 4 uur bij de ijsbaan. En voor de rest nog wat, Albert-Jan? Ja, als ik zo om me heen kijk, is het al gezellig druk op de ijsbaan. heb je, heb je het allemaal gezien? Ja joh, heerlijk. het podium, hè. geweldig, wat een podium. Wat een feest gaat dit worden. Geweldig mooi podium. De countdown is begonnen. Ah, oké, tot over, eh, ja, of tot negen uur is het vanavond. Ja, tot negen uur. Tot negen uur. Iedereen van harte welkom bij de ijsbaan. Let's start to dance, hè. Disco dansen, dancing on ice. Ja, en wij zijn er zo meteen weer. Volgende uurtje. Down, down, down, down, down, down, down. Zijn we nog één lang van 4 tot 5.